Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De uitvoer van Oekraïns graan over de Zwarte Zee ligt voorlopig stil. Enkele uren geleden verliep de zogenoemde graandeal. Rusland wil de afspraken niet verlengen zolang niet aan Russische voorwaarden wordt voldaan. Wereldwijd klinken verontruste reacties op dat besluit. In armere landen wordt gevreesd dat voedsel onbetaalbaar zal worden zonder het Oekraïense graan. VN-topman Guterres noemt het opzeggen van de graanovereenkomst een klap voor mensen in nood. De Europese Commissie spreekt van een cynische actie van Rusland. Bosbranden in Griekenland leiden tot evacuatie van duizenden mensen. Het zijn inwoners van kustplaatsen in de buurt van Athene... en kinderen die in de regio op zomerkamp waren. Zeker één brand zou zijn aangestoken. De politie heeft een verdachte opgepakt. Landen rond de Middellandse Zee kampen met temperaturen boven de 40 graden. Ook noordelijker in Europa is het soms erg warm. De spoedeisende hulp van het Amsterdamse ziekenhuis VUMC gaat vanaf volgende week s'avonds en s'nachts dicht. Volgens de omroep AT5 is er te weinig personeel om de afdeling dag en nacht open te houden. Patiënten moeten uitwijken naar het andere ziekenhuis in de stad, het AMC. In ziekenhuizen in Meppel en Zoetermeer zijn eerder ook dit soort maatregelen genomen. Het VUMC was al van plan om de spoedeisende afdeling volgend jaar helemaal te sluiten. Patiënten moeten dan altijd naar het AMC. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft een nieuw record op haar naam geschreven. Ze is de eerste vrouwelijke artiest ooit met 12 nummer 1 albums in de hitlijst Billboard 200. Met dat record verslaat ze Barbara Streisand die 11 nummer 1 albums heeft. Op Swift's laatste album, Speak Now, Taylor's Version, staat opnieuw uitgebrachte muziek. Het weer, opklaringen met minima van rond de 12 graden vannacht. Morgen veel zon, het wordt 24 graden in het westen tot lokaal 27 langs de zuidgrens. Alleen aan zee en in het noorden is het enkele graden minder warm.